Wat is dat? geen nieuws uitzenden en eh, zomaar beginnen met, eh, met een programma. Dat, eh, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Want we hebben natuurlijk iets heel anders staan in het hele verhaal. Goed, we beginnen met verlies. Eh, dat het dus over een schipbreukeling gaat. niets is minder waar. Dat, eh, nou ja, het gaat wel voor een deel over. Tenminste, zo doet Sting voorkomen. Hij is de maker van de som. Maar op een, een of andere dag eh, komen er 100 miljard flessen ook op dat onbewoonde eiland. En uh, dat ontdekt die schipbreukeling dat er dus meer mensen zijn zoals hij. Daar is een beetje kort de strekking over dit liedje. Goed, uh, Zandvoort draait door. Het is even geen nieuws. Dat, ja, dan denk ik, ik heb nog twee minuten, maar eh, mooi niet. Eh, we gaan eh, gauw verder, want we hebben ook Nederlandse bands in dit uur zitten. Want twee waren er jarig. En toevallig zijn het ook nog tweelingbroers. Nederlandse band, zeker. Ze komen uit Den Haag. Nieuwe Nederlandse band. Nou ja, niet helemaal. Crashing Bats en Soep. Pretty and a four-wheel drive. Change my name and trade my na wenn ich euch erzähl die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin das schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you can rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funkverständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, wäre das nicht noch raus? Singers. Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind. Jetzt das Kinderlied. geen uh, potten meebreken. Hans Heutsel. En toen noemde hij zich uh, En eh, daar uh, scoorde hij toch wel de nodige hits mee. Dit was volgens mij de eerste in 1981. En nog een ander feitje. Hij als enige van een drieling kwam uiteindelijk uit de moederschoot. En wist dat uiteindelijk tot een muzikale carrière te schoppen, toch? in 1998 overleed hij helaas. Crashing Bats hoorde je daarvoor. Met Suits. Haagse band. Vorig jaar een hit. En dat was de reden waarom ik hem had eh, gedraaid. Vanwege de verjaardag eh, van de heren Corné en Wilbert van de Boogaard. Bandleden van The Crashing Bats. Eh, als we toch over, nou ja, groepen van minder dan vier mensen hebben... komen we uit bij de Three Degrees. En Giving Up, Giving In. hebt net je kruk verlaten. Ik heb je niet eens weg zien gaan. Ik wenk de barman, vul de glazen. En denk nog, jij komt zo meteen. Mensen lachen Mensen praten. Mensen kijken langs me Hier ook hebben gelopen. Maar wist ik maar waarheen. Het laatste sprankje hoop vervliegt als ik de kamer binnenloop. Jouw hoofd niet op mijn kussen ligt, lijkt het bed weer 20 jaar geleden was dit een hit in Nederland. Is ook schitterend. Het voltooid verleden tijd. Eh, ze scoorde daarmee een zesde plek in de Nederlandse top 40. Dus een grote hit eh, geweest. Wil je weten wie een van de leden is geweest van So The Night? Dan hoor je die nu. Want zij maakte ooit deel uit van die band. En dat gebeurde eigenlijk min of meer voordat So The Night heel erg bekend eh, werd. Ook zij vierde afgelopen week haar verjaardag. Ik heb het over Jolene Grunberg, zoals ze voluit heet.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 <laughs> ik ben bang voor niet. want er zijn de hoofdlijnen van het nieuws normaal gesproken om half zeven. Maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, dat moeten we even afwachten. Dus dan maar eventjes gewoon een stukje muziek. Centervold met Bad Boy.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 De piloot, de enige inzittende, is daarbij gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. En het bevrijdingsfestival Drenthe in Assen roept mensen op om vanwege de drukte niet meer naar het festivalterrein te komen. Er staan tussen de 25 en 35.000 mensen op het terrein, schat de organisatie. Morgen begint de dag met mist, maar die lost geleidelijk op. En daarna zijn er zonnige perioden en dan wordt het 17 tot 22 graden. smooth. meer dan 30 jaar geleden. Een eh, bescheiden hit. Misschien wel helemaal niet echt een hit eh, geweest. Van de Rolling Stones en Almost Here You Sigh. We hebben nog eh, een minuut of iets minder dan 25 minuten. Dus we gaan vrolijk verder. En even een lekkere ouderwetse dance classic erbij pakken. Alison Williams. doing, sugar? i feeling like a champ myself. You know, I'm going and get some weeds. What weedies? What's wrong? You look kind of peaked. You sleep well? You, you sleep all right? Is something your eye? uit eh, de beginperiode van dit... Eh, nou, niet van dit eh, programma, maar van het programma wat hierna komt. <laughs> Alternative FM. heel veel Ramstein hebben we toen laten horen. Van bij, namen bij Menno Hoekstra toen vandaan hoor, in die periode. De hoorde je Alison Williams. Ramstein met uh, Hast was het dan ook. En deze dame gaan we straks om half tien spreken.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 Met een platencontract op, op zak. Moet dat toch wel, denk ik, kunnen. Ehm, dus ze passen wel in dit rijtje van... Zandvoort eruit door als het landelijk gaat worden... dan kan het hier wel erop gezet worden. Hoewel, uitzondering je dagen later. Ehm, de laatste voor deze Zandvoort eh, draait door van 5 mei. Want eh, daar praten we over. Is de Fleetwood Mac die het eh, gaat doen tot aan het nieuws van 7 uur. Tenminste, laat ik eventjes ervan uitgaan aftikken.